5 uur. Mariette Krol met het NOL. De Rotterdamse wethouder Ronald Schneider is met onmiddellijke ingang afgetreden. Hij zou zich de komende dag in de gemeenteraad verantwoorden over fraude... rond het voormalige poppodium Waterfront. Maar de wethouder van Leefbaar Rotterdam houdt de eer aan zichzelf. In de affaire is de gemeente voor 8 miljoen euro opgelicht. De huurder van het gebouw en zijn vader dienden hoge rekeningen in voor verbouwingen die nooit werden uitgevoerd. De zaak heeft al zeker twee Rotterdamse gemeenteambtenaren hun baan gekost. Zij werkten mee aan de fraude. Het Rijk trekt volgend jaar 3,8 miljard euro uit voor de wijkverpleging. Dat is 170 miljoen meer dan dit jaar, zegt staatssecretaris Van Rijn. Hij tekende vandaag een akkoord met de zorgondernemers. Volgens Van Rijn draait het akkoord niet alleen om extra geld krijgen wijkverpleegkundigen ook meer vrijheid om hun vak uit te oefenen. Nederlanders hebben een dubbele houding ten opzichte van discriminatie, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Aan de ene kant wordt discriminatie ervaren als een groot maatschappelijk probleem, maar aan de andere kant worden meldingen van discriminatie niet altijd serieus genomen. Discriminatie speelt relatief vaak in Nederland, zegt het SCP, in Europa geven alleen mensen in Frankrijk, Engeland en Zweden vaker aan dat discriminatie ervoor komt. Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat er meer discriminatie is dan 20 jaar geleden. Mogelijk doordat minderheden zichtbaarder zijn, zeggen ze. En Chili staat in de finale van de Confederations Cup. De Chileense voetballers versloegen in de halve finale Portugal. In de wedstrijd bleef het 0-0, maar de Chilenen namen de strafschoppen beter. Zondag is de finale van het hoofdtoernooi, dat in Rusland wordt gehouden. Chili speelt dan tegen de winnaar van Duitsland-Mexico. Het weer op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt vannacht tot 15 graden. De komende dag grotendeels bewolkt, opnieuw buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A1 Amsterdam Amersfoort nu 8 kilometer file tussen Blaricum en Afrit Bunschoten. Op de A2 Amsterdam Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 4 kilometer. Op de A4 richting Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 5 kilometer. En tussen Burgerveen, Knopend Burgerveen en Zoeterwoude 8 kilometer door een ongeluk. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 4 kilometer. Op de A15 Europoort Gorkum tussen Pernis en Knoop Ridderkerk 7 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij op de A15 richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West 5 kilometer. En bij Hardingsveld Giesendam 7 kilometer file. Dan uh, lange file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Kralingen en de Randweg Dordrecht 18 kilometer file.